Die een afspraak hadden bij de Berlijnse muur. En hij vroeg zich toen af van... ja, hij dacht, alle ontmoetingsplekken in Berlijn... waarom een bankje uitkiezen onder een wachttoren aan de muur? Nou, hij stelde zich daarbij een, eh, een verhaal eh, achter hun affaire voor en schreef zijn meest medelevende lied ooit. Nummer bouwt eh, zes minuten op. het zit een ongelooflijke ja, kloppende groove in. Brian Eno die, schreef dit ook mee. Die hoorde je ook op de zoomende synth, synthesizers. En ehm, ja, nog steeds een van de allergrootste, dan wel de grootste hit van, van David Bowie. En dat sloeg ook meteen aan geeft alle passie en eh, heel zijn ziel gooit erin. En hij zingt dus over twee gedoemde minnaars die samen een moment van verlossing vinden. Al is het maar voor één dag. Het kwam uit 1977. Eh, Met ook eh, top 10 hier in Nederland. David Bowie en Heroes aan het begin van een nieuwe Frieknacht. Vrienden, vriendinnen, welkom. Welkom in de Frieknacht. Het is 12 uur geweest. En we zijn eh, er nog steeds mee bezig. We gaan langzamerhand naar de finale. Die is volgende week. Het is de ene laatste special van deze top 500. Rolling Stones 500 Greatest Songs of All Time. Met dus op nummer 46 David Bowie en het prachtige Heroes. En ehm, ja, er komt nog zoveel moois aan. We gaan weer echt alle kanten op. Echt van eh, Rolling Stones naar Bob Marley, U2, Doors, Led Zeppelin... Derek en de Donimo's, eh, Johnny Cash, Beatles, Otis Redding. Ehm, nou ja, het gaat echt alle kanten op. Zometeen ook nog de vorige week overleden Little Richard. Gaan we nog een klein eerbetoon aan geven. Maar nu eerst nummer 45. Toen eh, RCA Records ehm, Elvis Presley tekende, verwachten ze eigenlijk meer nummers zoals zijn rockabilly hits van Sun Records plaats daarvan nam Elvis Presley voor zijn RCA-single dit sombere downtempo nummer op. Onder andere geïnspireerd door een zelfmoordbriefje dat uitsluitend bestond uit de regel Ik loop door de eenzame straat. Maar wat de eh, Song Records oprichter Sam Phillips een puinhoop noemde, werd uiteindelijk toch Elvis Presley eerste nummer 1 hit. En het verkocht een miljoen singles. Op nummer 45 in de lijst Elvis Presley en Heartbreak Hotel. so lonely. I'll be so lonely I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. be so, I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely I could die tears keep flowing. The desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, never look back and think it's so, think it's so lonely, baby. Well, they're so lonely. Well, they're so lonely, they could die. Well, if your baby leaves you, you got a tale to tell. Well, just take a walk down on the street to Heartbreak Hotel where you will be so lonely, baby. Well, you'll be lonely. You'll be so lonely, you could die. lonely. so Nummer 45 in de lijst, Elvis Presley en Heartbreak Hotel. En van de ene nummer 1 in Amerika gaan we naar de andere. En ehm, net zoals eh, Elvis Presley komen we ook Ray Charles hierna nog een keer tegen. Nog, wat, eh, nog een stuk hoger. Maar nu eerst nummer 44 in de lijst. De, de eh, chauffeur van Ray Charles die had hem dit horen zinnen in de auto. En hij stelde toen voor dat hij het eh, toe zou voegen aan de nieuwe plaat waar hij aan werkte. Dat alleen maar bestond uit liedjes met plaatsnamen in hun titels. En toen hij het eenmaal opgenomen had, Ray Charles, toen dacht hij, ja, ik had het toch op veel manieren had ik het eigenlijk nog veel beter kunnen vertolken dat ik uiteindelijk heb gedaan op deze opnamen. Nummer 44 in de lijst. Het is een prachtig nummer, alleen deze strijkers al in het intro. Ray Charles in de lijst. and Georgia on my mind. Georgia, Georgia, the whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind.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 Ja, als het goed is, Little Richard. De Amerikaanse zanger. Hij overleed afgelopen zaterdag op 87-jarige leeftijd aan eh, de gevolgen van botkanker. Hij leidde natuurlijk al jaren een teruggetrokken leven na een eh, heupoperatie was natuurlijk ook een van de belangrijkste grondleggers van eh, de rock and roll. Je kunt hem absoluut noemen in één adem met Chuck Berry, Elvis Presley, Buddy Holly. En natuurlijk staan zij ook allemaal in de lijst. Little Richard, we zijn hem ook... Ehm, eh, ja, vaak tegengekomen in de lijst. En toevallig dan nu ook voor de laatste keer met zijn hoogste notering op nummer 43. Ik, ik, ik, ook een paar weken voor die overleed, ik dacht nog van, welke grote rock'n'rolls, welke echt van de eerste generatie, wie leven er nou nog? En dat was inderdaad Little Richard. En nou eigenlijk van die jaren 50, 60 rock'n'roll, eigenlijk nog alleen maar Jerry Lee Lewis, eh, als je het over grote namen hebt. Eh. Ehm, nou ja, natuurlijk. Eh, e-, eigenlijk hier is ook een beetje de popmuziek begonnen. Hè? Beatles en Stones die waren er heel erg door geïnspireerd. Ook de glam rock uit de jaren 70 die ehm, ja, dit, dit was al een soort pioniervorm eh, van eh, dat soort muziek. Um, Little Richard, hij uh, zong het eigenlijk al jaren, het nummer Tutti Frutti. Maar het viel hem nooit op dat hij het ook op een dag daadwerkelijk zou opnemen. is maar goed, dat hij het uiteindelijk gedaan heeft. Het kwam op zijn debuutalbum Here's Little Richard. Dus zet die plaat nog een keer op, want die is echt genieten. en dit stond daar onder andere op als een van de grote hits. Little Richard, nummer 43 in de lijst. Tutti Free. bum, bum, bum, I got a girl named Sue. She knows just what to do. I got a girl named Sue. She knows just what to do. She rock to the east, she rock to the west, but she's the girl that I love best. I don't know what you do to me, to the food. Afgelopen zaterdag op 87-jarige leeftijd overleden. Little Richard, nummer 43 in de lijst. the Fruity, uiteraard eh, hoort die erin. Eén plekje hoger op nummer 42. Daar staat de hoogst genoteerde van de Kings. Dit is Waterloo Sunset in de lijst. Dirty old river, must you keep rolling? until the sun sets fire. Ze waren bezig met het opnemen van het vijfde album eh, van de band, The Kinks. Somebody Else by The Kinks. En eh, Ray eh, die, eh, ja, had een vroege versie van deze delicate orkestpopballet voor Dave gespeeld. ze begon ook een beetje app-lip-achtig aan vocale stukken rond het refrein. Ehm, Ray Davies die kon zich nog herinneren dat hij het ja, naar huis nam, het nummer. En dat hij het, heeft, dat hij het moest uitwerken totdat het helemaal af was. En uiteindelijk heeft hij volgens mij toch de teksten met de rest van de band nog afgewerkt. Gaat over een, een eling die geen vrienden nodig heeft. En nou ja, het was een, een, eigenlijk een uitreksel uit een dagboek dat niemand mocht lezen. Dus hij schaamde zich ook eigenlijk eh, naderhand eh, persoonlijk voor eh, de tekst. Want ja, niemand mocht het lezen, want het kwam eigenlijk uit een, uit een dagboek. Het zijn mooie verhalen die bij de liedjes horen. Nummer 42 in de lijst, The Kinks en What Do Sunset. Eén plekje hoger, op nummer 41. nummer dat geschreven is door Robbie Robertson. Die zat natuurlijk in uh, eh, de band, de band, de band. Ehm, die stond vooral bekend als de tourgroep van Bob Dylan in het begin. Totdat ze zich terugtrokken in een roze huis in Woodstock in New York om een debuut op te nemen. Music from Big Pink album stond in het eh, middelpunt eh, van The Wait. Ook een liedje wat erop staat en wat ik zo meteen ga draaien. Eh, een excentrieke fabel van schulden en lasten gedreven door een onuitwisbaar meezinnend refrein. dat uh, take of Fanny. Ehm, Robertson eh, zei dat hij geïnspireerd was om het lied te schrijven nadat hij films van regisseur, regisseur Louis Buñuel had bekeken. Nummer 41 1968, The Band and The Wait. just grinned and shook my hand. No was all he said. Take a load off Fanny. Take a load for free. Take a load off Fanny. And you put the load put right, the load on, right on me. big looking for a place to hide. When I saw Carmen and the devil walk side by side. me, son, won't you stay and keep Anna Lee company? Take a load off Fanny. Take a load for free. Take a load off Fanny. And you put the load right on me. I will. Nummer 41 in de lijst. The Band and The Wait. Even een overzichtje van de nummers 50 tot nummer 41. Even kijken wat we allemaal hebben gedraaid de eh, afgelopen 10 nummers. Nummer 50 was voor Smokey Robinson en the Miracles The Tracks of My Tears. Hotel California van de Eagles op 49. Of Eagles, hè? Zonder de. is worden de fans boos. 48, Jimi Hendrix Experience en All Along the Watchtower. Bridge over Troubled Water, Simon Garfunkel, nummer 47. Nummer 46, deze uitzending, uh, uitzending mee begonnen, de albumversie van eh, Heroes, David Bowie. 45, Elvis Presley, Heartbreak Hotel. 44, Georgia My Mind van Ray Charles. 43, Little Richard met Tutti Footy. Waterloo Sunset, The Kings op 42. 41, zojuist gehoord, de band en The Wait. We zijn er al sinds eh, begin dit jaar mee bezig. De lijst, Rolling Stones 500 Greatest Songs of All Time. 15 jaar geleden toen eh, bracht het magazine de lijst uit met de 500 beste liedjes ooit gemaakt. Nou, blijft natuurlijk een kwestie van smaak. En we zijn gebleven bij nummer 40. We gaan eh, even ja, een beetje Motown uh, draaien, anders het is tijd voor wat Motown. Marvin Gaye die heeft die nog aan meegeschreven. En uh, Gordy Stevenson, die eh, Martha Reeves haar eerste baan als uh, secretaresse gaf. Die benaderde de, de, groep met dit nummer nadat het werd afgewezen door Motown labelgenoot. En toekomstige vrouw van, mevrouw, ja, van Stevenson, Kim Weston. Trio stemde ermee in. En uiteindelijk namen ze een demo op van dit nummer. Nog altijd de Party Classic op nummer 40 in de lijst. Martha Reeves en de Vandellas. Nummer 2 werd dit in Amerika. Dancing in the Streets. cry, you say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, uh, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day. When you make me cry, you say you're gonna leave. You know it's a lie, cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. Nummer 1 in Amerika werd dit. In 1957 komt het. Hij werd slechts 22 jaar oud, deze beste man. Overleed door een vliegtuigcrash. Triest verhaal is dat. Buddy Holly samen met The Crickets en That'll Be The Day ontleent eh, de titel aan een terugkerende regel in de John Wayne film The Searchers. Um, ja, ze namen het volgens mij, eh, waren een beetje aan het knippen als demo dit om naar New York te sturen. eigenlijk alleen maar om te kijken of... Ehm, ja, de platenbazen, eh, zeg maar, de mensen van het label, of ze het geluid van de groep leuk vonden. Nog niet eens voor een echte studioplaat. Dat eh, herinnert uh, eh, Crackers drummer Alice in. Alice heeft, zich, heeft hij dat later nog herinnerd. En ehm, nou ja, ook een beetje heeft hij ook nog gezegd van ja, Allison, dat het gitaarspel van Buddy Holly, dat is heel erg beïnvloed door ehm, de bluesman Lonnie Johnson uit New Orleans. Beetje dat gitaar, ja Mooi eh, dit. Daarvoor nummer 40, Martha Reeves en de Vandellas en Dancing in the Street. De top 500, volgende week de finale, maar we zijn nu toch echt al wel in de bovenste regionen van eh, de hitlijst. Ehm, een liedje op 38, wat, wat mij betreft zelfs echt in de top 5 eh, had moeten. Ik vind dit zo'n berenplaat. Echt alles klopt, muzikaal, de tekst is goed. En ik vind het ook een, een soort standbeeld of zo, een soort monument. Het staat voor het eind van de jaren 60, het eind van de hippie-tijd. Ik heb het over Gimme Shelter van The Rolling Stones. Um, Rolling Stones eh, die namen dit eind jaren 60 op. Gimme Shelter op het eh, album Let It Bleed. Ehm, Keith Richards, de gitarist, die schreef het nummer in 20 minuten. Hij had het eh, intro, dat tokkelde hij een beetje op zijn elektrische akoestische gitaar. Modelleert ook een beetje naar een Chuck Berry favoriet van, de, van de Stones. En alleen dit intro al, het roept een bepaalde angst op van de jaren 60. Um, zanger Mary Clayton die eh, doet ook mee hè, op de achtergrond. Zij ehm, eh, zingt ook het verkrachting, moord. Het is maar een schot verwijderd. En nou ja, later komt dan It's just a kiss away, kiss away. Hè, dat love. Ehm, nou goed. Nummer ook op nog uh, is extra naar de moord op Meredith Hunter in Eltemont. Ik weet niet of je dat verhaal kent, maar ik ga het nou niet te lang over hebben. Dus het is, ja, het is een soort einde van de jaren 60 eh, nummer, vind ik. The Rolling Stones op 38. Legendarische Gimmer Shelter. twee keer. De hoogste notering staat op nummer 2. I Can't Get No Satisfaction. En volgend uur komen we er ook nog eh, eentje tegen. Ga ik nog niet verklappen welke dat is. Maar wellicht kun je dat al wel eh, raden. Nummer 38, Gimme Shelter van de eh, The Rolling Stones. Let It Bleed, daar kwam het inderdaad vanaf. waar een aantal weken ook You Can't Always Get What You Want van hebben gedraaid. Nummer 37 dan in de lijst. Ja, de uptempo versie van Nettie Dread, zijn album uit 1975. Die is vergeetbaar. Maar de zwaaiende, bezwerende kijk op het live album uit 1975 blijft een van de meest geliefde uitvoerenden van de reggae-legende. Bob Marley en The Wailers, No Woman, No Cry, nummer 37 in de lijst. 37 in de lijst. Bob Marley en the Raiders. No Woman, No Cry. De live versie van het album uit 1975. Eh, We begonnen dit uur, deze uitzending, met David Bowie's Heroes. Brian Eno schreef mee aan dat nummer. Hij deed ook de synthesizers op die plaat. En hij produceerde de volgende notering op nummer 36. Het eh, kwam van het album uh, Acton Baby, het eh, album waarop U2 in een decennium van ijver eigenlijk dat gevolg, ironie ruilde. Maar de nieuwe aanpak resulteerde in hun meest ontroerende single ooit, namelijk het nummer One. Het werd afgeleid van een ander nummer, Mysterious Ways. Toen nou ja, The Edge twee ideeën voor The Bridge bedacht en ja, Bono die vond dat zo'n leuk idee dat hij een hele nieuwe songtekst schreef. En hoewel sommigen het hè, als een liefdeslied horen, zitten de woorden vol pijn en dubbelzinnigheid. Mensen hebben me verteld dat ze het spelen op een bruiloft, dat zei The Edge. En ik denk, heb je naar de tekst geluisterd? Het is niet zo'n soort nummer. Nummer 36, You Two and One. Is it getting better? do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say, one love, one love. Have you come to raise the dead? Have you come here to play Jesus? One. Nou, niet, op niet in deze lijst hoor, nee. Op nummer 36 staat hij. Eén plekje hoger, op nummer 35. Een eh, nummer dat in Nederland niet verder kwam destijds in de top 40.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 Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.